band Speedrock. Morgen in de patronaat. Echt 12 euro uh, entree. Het is echt heel grappig om daar naartoe te gaan. Het is echt van beukers zijn. En misschien komt Dikke Dennis nog langs. Dikke Dennis? Dikke Dennis, dat is die mascotte van ze. Dat is die hele grote gast. Die hele dikke gast. En ik komt... geloof hem voorzien te hebben, ja. Ja, dat is die met die tatoeages. En die, eh, die knalt altijd eh, even één nummer erdoorheen. En dat is natuurlijk de Schoppen Aas. Oftewel een koffer van Motorhead. En dan kopt hij nog eventjes de microfoon altijd het publiek in. <laughs> is echt een dikke kluit. die, die microfoon. Die, echt, die beukt hij gewoon het eh, publiek in. Echt, eh, oh, met zijn hoofd kopt hem zo erin. Echt heel grappig. Juist. Die gast, die gast is een maloot hoor, daar niet van. Want hij snuift A, zijn hele strot eraf. B, zijn, uh, zijn, zijn, zijn, zijn Heb je dat wel eens gehoord? Zijn neusschot heeft hij eruit laten halen, moeten halen. Omdat hij zo aan de drugs verslaafd is. Dat hij dat gewoon, ja, dat hij dat gewoon niks meer aan hebt. Hij is zo aan de kook verslaafd hij heeft zijn neus dat raad laten halen. Dat het eh, helemaal doorgerold. is. Ja, hij heeft die eruit laten halen. En nou één keer in de week snuit hij gewoon een hele beker snot vol. Standaard. Het is alleen oh, maar troep. Alleen maar troep vanuit zijn neus. Dat is echt gransig. Die oh. snuift ook gewoon veel. Die snuift gewoon wat, wat sommige mensen een biertje nemen, snuift hij. Eén bier, één lijn. Bizar. Echt bizar. Nou, echt bizar. Ja. Ja, ja. Ja, wat zal ik er anders nog op zeggen? Nou, het enige wat je erop kan zeggen is van... Eh, kids, don't do drugs. Drugs are bad, Okay. Ja, het is echt bizar. En die gast, eh, ja, die komt elke keer als één nummertje dus doen. Um, er zijn drie gasten, Peter van Speedrock, twee Bart en één... Eh, één oh man, hoe heet die andere ook weer? Shit. Nou ja, u weet dat ik nooit informatie... Het moet allemaal uit het hoofdje. In ieder geval, dat zijn drie personen. Morgen, patronaat, 7 uur open. Ik ga erheen. Eh, mieten we je daar. En anders zien we jullie volgende week. Trouwens, je kan ook altijd nog eventjes een napilsje met ons doen. In Lauren Hardy na. Eén biertje en dan gaan we naar huis. Dus schiet op. Heb jij nog wat te zeggen voor het afsluiten van het programma...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 Tussen 2005 en 2007 kochten ze op verzoek van Iraanse klanten onder meer Amerikaanse parachutes en navigatieapparatuur en verscheepten die naar Iran. Sinds 1995 mogen bedrijven geen Amerikaanse goederen naar Iran verschepen en de twee Nederlanders kunnen vijf jaar gevangenisstraf krijgen. ING stopt per direct als sponsor van het Formule 1-team van Renault. Dat team is in opspraak gekomen door de bekentenis van een coureur... die vorig jaar met opzet crashte, zodat een teamgenoot de wedstrijd kon winnen. Dat gebeurde in opdracht van de teamleiding van Renault. ING was al van plan eind dit jaar uit bezuinigingsoverwegingen te stoppen... met het sponsoren van de Formule 1. In de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn op verschillende plaatsen betogingen tegen de G20-top die daar vanavond begint. Door het centrum van de stad trekt een protestmars en anderen grijpen de top aan om actie te voeren voor mensenrechten in China. Vanavond en morgen praten de leiders van de 20 belangrijkste economieën in Pittsburgh over de aanpak van de financiële crisis. Hoewel Nederland geen lid is van de G20 zijn premier Balkenende en minister Bos ook uitgenodigd. De politie in Brabant houdt grote verkeerscontroles. Er wordt vooral gecontroleerd op softdrugs. Met de controle wil de politie Belgische drugstoeristen afschrikken om in Nederland wiet te komen kopen. De controle begon om 4 uur vanmiddag en duurt tot middernacht. Het is de eerste grote controle sinds de sluiting van de coffeeshops in Bergen-op-Zoom en Roosendaal vorige week. Er doen 125 politiemensen aan mee. Het weer vannacht droog, 6 graden, hier en daar mistig. Overdag volop zon en bijna overal droog. Het wordt zo'n 18 graden. En in het weekend verandert er niet veel. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. Zie je het Close enough and so much faith in people who are lying. They're so easy to deceive. Ain't no mystery. You know the words that you bring. that there's no getting off.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 I was shivering inside. I was shivering.